Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politiek krijgt van 60% van de Nederlanders een onvoldoende... blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen geven aan gefrustreerd te zijn over de politiek... omdat ze vinden dat er veel onderling ruzie is... en er te weinig gedaan wordt om problemen, zoals het woningtekort... daadwerkelijk op te lossen. De presidentsverkiezingen in Bolivia zijn gewonnen... door de centrumrechtse kandidaat Rodrigo Paz... Met bijna alle stemmen geteld kreeg hij ruim 54% van de stemmen... en hij versloeg zijn conservatieve rivaal Quiroga. Daarmee komt er een eind aan bijna 20 jaar links-socialistisch bestuur in Bolivia. Rodrigo Paz wordt president in een land dat kampt met een diepe economische crisis. Bolivia heeft een hoge inflatie en tekorten aan brandstof en medicijnen. Op de luchthaven van Hongkong is een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan gegleden en deels in zee terechtgekomen. Daarbij zijn twee medewerkers van de luchthaven om het leven gekomen. Volgens een Chinese krant lijkt het erop dat het toestel een voertuig op de grond heeft geraakt en mee in zee heeft gesleurd. De vier bemanningsleden van het vliegtuig zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. Marokko gaat volgend jaar meer geld stoppen in onderwijs en gezondheidszorg, meldt het Koninklijk Paleis in een verklaring. Er gaat dan ruim 13 miljard euro naar onderwijs en zorg. Dat is 16% meer vergeleken met dit jaar. Het verbeteren van de zorg en het onderwijs was een belangrijke eis van jongeren die de afgelopen weken demonstreerden. Ook eisten ze een einde aan systematische corruptie in het land om dat te bestrijden worden politici die zijn veroordeeld voor een misdrijf voortaan uitgesloten van verkiezingen. En voor jongeren wordt het makkelijker gemaakt om de politiek in te gaan.